Dat heeft het bestuur van het autoconcern besloten na een daglang vergaderen in Detroit. De raad van bestuur noemt als redenen de verbeterde marktomstandigheden... en het belang van Opel voor de internationale marktstrategie van General Motors. Eerder was er een principeakkoord voor de verkoop van Opel aan een consortium van het Canadese Magna en een Russische bank. Ze zouden 55% van de aandelen in handen krijgen. De Duitse regering beloofde een noodkrediet van 4,5 miljard euro, maar de Raad van Bestuur van General Motors heeft dus een streep gezet door de overeenkomst. Het bedrijf wil binnenkort duidelijk maken wat de gevolgen zijn voor de fabrieken van Opel en het Britse Vauxhall. In het huis van een verkrachter in Ohio zijn de stoffelijke resten van nog eens vier mensen aangetroffen. In totaal zijn er nu tien lijken gevonden. Op een persconferentie maakte de Amerikaanse politie bekend dat de vier stoffelijke resten zijn gevonden in de tuin. In de kelder stond ook nog een emmer met een schedel. Het is onbekend van wie die was. In het huis in de stad Cleveland werden vorige week de lichamen van zes vrouwen gevonden. Ze waren waarschijnlijk gewurgd. De bewoner van het huis zat wegens verkrachting een celstraf uit van 15 jaar. Hij zit opnieuw vast wegens moord, ontvoering en verkrachting. Chelsea, FC Porto en Bordeaux hebben zich als eerste geplaatst voor de volgende ronde van de Champions League. Chelsea had daarvoor genoeg aan een 2-2 gelijkspel tegen Atletico Madrid. Porto won met 1-0 van Apuel Nicosia en Bordeaux versloeg in Duitsland Bayern München met 2-0. Daardoor wordt het voor de ploeg van Louis van Gaal erg moeilijk om de groepsfase van de Champions League nog te overleven. In Pool C speelden AC Milan en Real Madrid gelijk. In Milaan werd het 1-1. De ploegen gaan nog steeds samen aan kop in hun pool.